Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag is het studentenprotest begonnen tegen onder meer de verlaging van de basisbeurs en het invoeren van de langstudeerboete. Die maatregelen zijn ingevoerd door het nieuwe kabinet. Verslaggever Ellen Kamphorst is in Den Haag en vertelt hoe druk het is. Ik denk dat er al zeker zo'n 500 studenten zijn. De bus uit Eindhoven komt net aanlopen, zie ik. En ze hebben allemaal vlaggen en borden bij zich met teksten erop als... geef ons de ruimte, niet de rekening en laat mij studeren, niet stagneren. Er zijn niet alleen studenten, maar ook veel docenten die zich gewoon groot grote zorgen maken over het, eh, ja, de, de, de, de, boetes en de kortingen op het, op het hoger onderwijs. Het protest is georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond. Bewoners in Eindhoven zijn nog steeds aan het bijkomen van de explosie gisteravond. Die ging af in een huis in hun straat. Het explosief was volgens de politie waarschijnlijk van de bewoners zelf. Drie mensen raakten daarbij gewond. En deze bewoners zijn blij dat het daarbij is gebleven. Zo, de, er zijn mensen weer goed weggekomen hier. Ik dacht ook bij mezelf, wie, steekt zoiets in huis af, dan ben je denk ik niet helemaal goed bij je hoofd. Wie heeft er nou een mortier in zijn huis? Ja, en bij de buren zit een groot gat in de muur. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus die, eh, die mensen die zullen zich kapot geschrokken zijn. De politie heeft twee mensen opgepakt, onder wie een van de gewonden. En in Lelystad zijn de allereerste aardappels gerooid. Die zijn bemest met menselijke urine. Ja, de Wageningen Universiteit wil een duurzaam alternatief vinden voor dierlijke mest en kunstmest. En probeert daarvoor allerlei nieuwe dingen uit, waaronder dus urine. Onze verslaggever Mark Hamer mocht als eerste de aardappels met die nieuwe mest proberen. We gaan er eerst wat zout op doen, hè? Ja. Nou, ja. ik ben benieuwd. Nou, heerlijk. Ja, ja ik pak ook snel hoor. Oh. Goed dat je het zout hebt meegenomen, ja, dat scheelt. Dat heeft u wel nodig. En dan te bedenken dat het eigenlijk een ras is voor patat... vind ik hem eigenlijk als gekookte aardappel best uh, eh, heerlijk. Is best te doen, hè? Lekker. Ja, er wordt ook gekeken of poep en water uit de gootsteen kunnen worden gebruikt bij het telen van gewassen. Het klinkt misschien onsmakelijk, maar de projectleider zelf die ziet het anders. Want we gebruiken nu mist van dieren en mist van onszelf is volgens hem niet veel anders. Het weer dan nog op sommige plekken grijs en behoorlijk mistig nog steeds.